7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De grote Griekse obligatieruil is bijna gelukt, meldt de Griekse regering. Internationale investeerders en banken moeten voor 9 uur vanavond aangeven... of ze akkoord gaan met het kwijtschelden van meer dan 100 miljard euro aan leningen. Alleen als genoeg banken dat doen, gaat Griekenland niet failliet. Volgens de Griekse minister van Financiën wil meer dan 75% van de betrokken investeerders meedoen. Ook beleggers zijn optimistisch. De Europese beurzen boekten vandaag zo'n 2% winst. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum, het kleinste ziekenhuis van Nederland, lijkt gered. De zorggroep Passana, waar de Sionsberg onder valt, wil fuseren met ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. In januari werd duidelijk dat het ziekenhuis in Dokkum te klein is om op eigen kracht verder te gaan. Het is de bedoeling dat de zorggroep Passana en Nijsmellingen vanaf augustus één organisatie vormen. Die moet bestaan uit een ziekenhuistak met locaties in Drachten en Dokkum en een oudere zorgonderdeel met meerdere locaties. De fusie moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit. Zakenman Hans Melgers heeft het grootste deel van de kunstwerken gekocht uit de collectie van Dirk Scheringa. De magisch-realistische collectie was te koop sinds 2009 toen het DSB-concern failliet ging. Melgers heeft zo'n duizend van de ongeveer 1240 kunstwerken gekocht voor een onbekend bedrag. Het gaat alleen om werken van Nederlandse kunstenaars, onder wie Karel Willink en Charlie Torop. Melgers wil de collectie onderbrengen in een museum in de Achterhoek. In Berlijn neemt Christian Wolff rond deze tijd afscheid als president van Duitsland. Bij het presidentieel paleis wordt hij met militair eerbetoon uitgezwaaid door het leger en de politiek. Het eerbetoon is omstreden omdat er veel protest is tegen de eresoldij van, van 199.000 euro die Wolf jaarlijks tot het einde van zijn leven krijgt. Enkele voorgangers van Wolff en andere prominenten boycotten het afscheid. Het weer vanavond wisselend bewolkt met lokaal kans op een mistbank. Morgen veel bewolking, maar droog en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 3. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 5. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht 7. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. A27 Utrecht richting Breda eerst bij Lexmond 4.